Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De meivakantie begint vandaag en dat betekent voor veel mensen dat ze in het vliegtuig stappen. Of dat soepel gaat is nog maar de vraag. Vorig jaar was het in deze periode een bende op Schiphol. Het vliegveld doet er alles aan om lange wachtrijen te voorkomen en de werkdruk voor personeel te verlagen. Als we kijken naar hoeveel mensen daar werken en de werkdruk die ze hebben, geven we deze meivakantie toch niet alle capaciteit van hem, wat ik daarin zeg, of bedoel is dat we 5% minder reizigers toelaten dan we op papier aan zouden kunnen met alle mensen die er zijn. Bagagemedewerkers zijn wel nog steeds niet tevreden met hun salaris... en de kans bestaat dat zij actie gaan voeren. Mocht het gebeuren, ja, dan hebben reizigers daar ongetwijfeld eh, hinder van. Schiphol denkt dat er de komende weken meer dan 65.000 vakantiegangers per dag zullen vertrekken. Een van de vechtende partijen in Soudaan heeft voor vandaag een wapenstilstand aangekondigd. Dat heeft te maken met het suikerfeest. Door de wapens neer te leggen willen ze mensen in Soedan de kans geven om familie te bezoeken. Of de andere partij ook de wapens neerlegt en er dus helemaal niet wordt gevochten, is niet duidelijk. En geen examenstunts vandaag op het Cornert Lyceum in Haarlem. Gisteren liep de stunt van MAVO-leerlingen op die school volledig uit de hand. Ze gooiden buiten met spullen en binnen gingen rookbommen af. De politie moest zelfs komen om in te grijpen. Daarom moeten HAVO- en VWO-leerlingen hun stunts vandaag schrappen. En Eid Mubarak voor iedereen die vandaag het suikerfeest viert. Gisteravond was de laatste dag van de ramadan en dus werd er gisteravond ook nog een keer groots uitgepakt met de iftar. De maaltijd aan het eind van het vasten. Merkan uit Purmerend had er zin in. Ik kijk er toch wel echt naar uit om zoveel mogelijk bakla te eten als ik kan. Uh, bakla is eh, Turkse zoetigheid. Het gemaakt is eh, uit bladerdeeg, pistachenoten en heel veel siroop. Echt heel veel siroop. Vanochtend gaat hij eerst naar de moskee en daarna vieren ze het feest met de hele familie. En veel lekker eten dus. Het weer nog, een grijze dag met regen en later misschien ook onweer. Alleen in het noorden en Zuid-Limburg zijn er af en toe opklaringen met wat zon.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 Vakbonden wijzen erop dat er nu onrust heerst onder de bagageafhandelaren. Minister Wiersma voor Onderwijs is tekeer gegaan tegen zijn ambtenaren. Volgens de Telegraaf zouden een aantal ambtenaren daarom zijn opgestapt. De VVD'er erkent soms te veel eisend, scherp of te fel te zijn geweest. Een Russische straaljager heeft per ongeluk een eigen stad beschoten. De autoriteiten hebben dat bevestigd nadat er op sociale media beelden waren verschenen uit de stad Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens. Er zouden twee mensen gewond zijn geraakt. Het weer grijs met vooral in het midden van het land kans op regen bij een graad of 13.